Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een kortingsactie van de Mediamarkt in Rotterdam heeft gisteravond laat tot vernielingen en opstootjes geleid. Vanwege het 25-jarig jubileum van de keten zou de winkel in het centrum van Rotterdam tussen middernacht en 1 uur flinke aanbiedingen hebben. Daar waren honderden mensen op afgekomen. Nog voor de winkel openging probeerden mensen het pand al binnen te dringen. En daarbij werd ook de glazen deur van de winkel vernield. De politie heeft het plein bij de winkel in Rotterdam ontruimd. In Mexico zijn 19 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Ook raakten zes mensen gewond, melden Mexicaanse autoriteiten. De bus kwam in botsing met de oplegger van een vrachtwagen die plotseling losraakte. Daarna kantelde de bus en raakte het voertuig van de weg. De gewonden van het busongeluk in Mexico zijn naar een ziekenhuis gebracht. In Hoofddorp zijn in korte tijd op twee plekken explosies geweest. De eerste was bij een kapperszaak in het centrum zaterdagavond laat. Daarbij brak brand uit die de brandweer rond middernacht onder controle had. De veiligheidsregio meldt dat er geen gewonden zijn. Een paar uur later ging er weer een explosief af in Hoofddorp. Dit keer bij een afhaalrestaurant op een industrieterrein. Ook daar vielen geen slachtoffers. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee explosies in Hoofddorp. PSV heeft met ruime cijfers gewonnen van PEC Zwolle. Het werd in Eindhoven 6-0. Het was voor PSV al de 18e opeenvolgende overwinning op PEC Zwolle. En dat is een evenaring van het record. Er waren gisteravond meer wedstrijden. Heerenveen won met 2-0 van Sparta en NAC RKC eindigde in 4-1. Het weer bewolkt met vooral in het midden en oosten enkele buien. In de loop van de dag steeds meer zon en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmaalde 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden.